zes jaar lang mijn cellulite, zes jaar voor me in de klas. Dat ik ooit aan schaduw was, dat heeft ze nooit geweten.